Zowel tijdens de spitsuren als overdag was het in oktober veel minder druk. In het weekend waren er wel meer files, vooral door werkzaamheden aan de weg. Ongeveer 100 geëvacueerde bewoners van een seniorenflat in Stijn kunnen weer naar huis, twee dagen eerder dan gepland. Liften en deuren in de flat zijn sneller gerepareerd dan was verwacht. Deze week brandde naast de flat een winkelcentrum af. 40 winkels en 6 woningen gingen verloren. Er wordt veel gebeld met de griepinformatielijn van Postbus 51. Alleen vanochtend al 600 keer. Veel ouders maken zich zorgen over verschijnselen van Mexicaanse griep bij jonge kinderen. Ouderen willen weten of ze hun oproep voor de vaccinatie kunnen doorgeven aan bijvoorbeeld kleinkinderen. Verder zijn er veel vragen over de noodzaak om één of twee prikken te halen. Minister Klink is bezig met een wet om belangenverstrengeling tussen artsen en de farmaceutische industrie aan te pakken, meldt het VPRO-radioprogramma Argos. Klink wil de industrie zo dwingen om relaties met artsen en wetenschappers openbaar te maken. De mogelijke beïnvloeding van artsen door fabrikanten van medicijnen is al jaren onderwerp van discussie. Belgische gevangenen kunnen voortaan hun straf uitzitten in Tilburg. Een verdrag hierover is ondertekend door staatssecretaris Al en de Belgische minister van Justitie de Klerk. In Nederland moet een aantal gevangenissen dicht, terwijl in België juist een enorm cellentekort is. De gevangenen die in Nederland worden opgesloten mogen niet vluchtgevaarlijk zijn. Schaatser Stefan Groothuis is Nederlands kampioen geworden op de 1000 meter. In Tialf in Heerenveen zette hij een tijd neer van 1.930. Simon Kuipers en Mark Tuitert werden tweede en derde. Bij de vrouwen werd Annette Gerritsen kampioen op de 1000 meter. Zij eindigde voor Margot Boer en Marianne Timmer. Het weer. De neerslag trekt weg. Komende nacht en morgenochtend blijft het droog. Daarna vanuit het westen flinke regenbuien. Het wordt zo'n 14 graden.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 Omdat er te weinig donororganen zijn. En wist je dat iedereen donor kan worden? En dat het heel makkelijk is om je te registreren? Wist je dat je je donorregistratie ook altijd weer kan veranderen? Ben jij al donor? nee.nl.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 laces. A little hand clap for some funk faces. And make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine. And when it hits your head. Okay, then back to base heads. Dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. The R U D E B O X. Up your jack, so you split your gex. Sing a song of Semtex. Pocket full of Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have We just never stop. I got one design a back to spaceship. Take both pills, fuck the matrix, jack those jills, shaky playtex, rock free stripes, not the A-sex. A-D-I-D-A-S, old school cause it's the best. Yes. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do if you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew, cause it's what I do. Ain't that right, boo? I'll ride with you if you can get me to the border, cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got my design, and that's to funk you to the top. Know what's on my mind, there's only one thing you will find got one design and that's to bump until you drop. Roof box. do the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake your roof box. Why you so nasty? Roof box. do the roof box. Cause you so nasty. Roof box. Shake your roof box. Why you so nasty? then check the timeline, Make your body shake like you stood on a landmine. Call me on my mobile, not the landline. Jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dilate. Oh, wait for the bass to drop. Okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much. For a fat lass, grab your woo box cause your box is righteous. Okay, but much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box in the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to find me to the top. Know what's on my mind It's only one thing you will find. I got one to bump until you drop. box. the roof you so nasty. box. roof box. Why you so nasty? box. To the roof box. you so nasty. box. The shaky roof box. Why you so nasty? To the roof box. Shaky roof box.